Om de twee te pakken gebruikt de justitie infiltranten. Van de mensen die hun bijstandsuitkering kwijtraken is na een jaar 20% weer terug. Na vijf jaar is het 35%, zegt Divosa, de koepel van sociale diensten. Mensen die uit de bijstand worden gezet omdat ze niet willen meewerken... kloppen vrij snel weer aan bij het UWV. Mensen die een baan hebben gevonden zijn minder snel weer terug. Een ongecontroleerd faillissement in de zorg mag nooit meer voorkomen. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... in een rapport over de sluiting van het Slotervaartziekenhuis. Vorig jaar oktober ging dat Amsterdamse ziekenhuis failliet. En dat leidde volgens de inspectie tot onrust, onduidelijkheid... en risico's voor de patiënten. Al bleven calamiteiten uit. In het rapport zegt de inspectie dat zorgaanbieders die failliet dreigen te gaan... voortaan tijdig moeten regelen dat de zorg door andere partijen wordt overgenomen. Duitse boeren hebben in Berlijn gedemonstreerd tegen nieuwe milieumaatregelen. Die gaan niet over stikstof zoals in Nederland, maar over mestregels en insecten. Volgens de boeren dreigen ze onder de regels te bezwijken. Met honderden tractoren demonstreerden ze bij de Brandenburger Tor. Bendes in Europa verdienen jaarlijks zo'n 30 miljard euro aan drugshandel. En de drugs worden steeds sterker, zeggen onderzoekers van Europol... en het Europese waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving. Onder gebruikers is cannabis het populairst. Volgens de onderzoekers gebruikte vorig jaar 1 op de 7 jongvolwassenen hash of marihuana. Het weer bewolkt en wat regen. Het is een graad of 10. Vannacht meer regen en de temperatuur daalt nauwelijks. Ook morgen vooral in de ochtend regen, veel wind en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Bijna 200 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. Het zijn vooral dagelijkse files die een stuk langer zijn en meer vertraging geven. Zo rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelofarensveen over 10 kilometer. En verderop bij Zoeterwoude nog eens 14 kilometer. In beide gevallen is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij Bijlmermeer 7 kilometer... met bijna een half uur vertraging.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 Anywhere in the world, we are Dance Radio. every major city with only the best flavors. Best flavors. This is Dance Radio. an example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night to say, hey, I watch your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight. So damn close, we had the same blood type. Months went by and my wife got big. We were having a child and I got another case. So I let Jay move in the crib and chill. He had his own room and helped pay the bills. The time had come for baby dolls to conceive. It looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes in the delivery room, boom. Things that make you go, hmm. Things that make you go, hmm. You go, hmm. it down. girl, she really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello and my heart beat stopped. She was the world and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said. Yeah, why you guys always ask me that? Things that make you go business, comes back with a tan. Comes home late at night from work. You cooked him dinner, now you feel like a jerk. Saying he didn't have time to eat. And he's not even hungry, he wants to be free. Took the bedroom, he says his head hurts. You're only making love, ain't around, I go spurt. Mysterious calls and the phone goes click. You say to yourself, I'm gonna hit him with a brick. Ain't no way he could be cheating on me. I wonder who bought him those DVDs. Dressed to a T to go hang with the fellas. Over the guys and I'm getting jealous. Coming home late smelling like perfume. perfume make you go, mm. It's the things that make you go, hmm.